uur. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Amerikaanse president Obama heeft de onthoofding veroordeeld... van een van de twee Japanse gevangenen van de Islamitische Staat. Het Witte Huis lijkt daarmee te bevestigen... dat het internetfilmpje waarop de onthoofding wordt gemeld echt is. Al is daar nog geen officiële bevestiging van. Het filmpje is een geluidsopname met een afbeelding... van de andere gegijzelde Japanner... die foto's vasthoudt van het onthoofde slachtoffer. Internationaal is de raketaanval in de Oost-Oekraïnse stad Mariupol scherp veroordeeld. Bij de aanval vanochtend kwamen zeker 29 mensen om. De OVSE noemt het schandelijk en roekeloos. De Amerikaanse minister Kerry zegt dat Rusland de separatisten nieuwe geavanceerde wapens heeft geleverd. De rebellen ontkennen dat ze verantwoordelijk zijn voor de aanval, maar zijn wel een grondaanval op Mariupol begonnen. Bij een demonstratie in de Egyptische hoofdstad Cairo is een vrouw doodgeschoten. Volgens de linkse partij die het protest bij het Tahrirplein organiseerde... is ze door de politie gedood met een schot hagel. Het protest in Cairo komt vlak voor een herdenking van de Egyptische opstand... tegen toenmalig president Mubarak en het leger in 2011. Voetbal. Heerenveen heeft met 4-1 overtuigend gewonnen van Vitesse. Eredivisie hekkersluiter FC Dordrecht heeft voor het eerst dit seizoen een thuiswedstrijd gewonnen. Excelsior werd met 1-0 verslagen. Pek Zwolle AZ eindigde afgelopen avond in een gelijkspel. In Zwolle werd het 1-1. En PSV heeft in Leeuwarden met 2-1 gewonnen van Cambuur. Het weer, flinke opklaringen, maar ook een enkele bui, minimaal rond het vriespunt, waardoor er kans is op gladheid. Later meer wolkenvelden, overdag plaatselijk een bui. Met een matige tot vrij krachtige westenwind wordt het 3 tot 6 graden.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 Maybe wipe your eyes, you got an old soul. Forgetting will set you free. Lioness, take us, take our arms and teach us to do right. Take us, take our arms and teach us. Lioness, take us, take our arms and teach us to do right. Take us, take our arms and teach us. breaking out in Men cut in half Children watching all this Your body shiny as diamond Your heart is strong, it's gold Baby, wipe your eyes, you got an old soul Forget him and set you free Lioness, take us Take our arms and teach us To do right, take us Take our arms and teach us When on your swipe. You made a great escape, so now you are safe. Cause you never caved and you never would. You hope the world will take care of business when Kanye even made him famous. But how the world is taking care of business when Kanye is around and free.